Goedemorgen, ik ben Maxime de Vries en dit is het nieuws van NOS op 3. Er is meer duidelijkheid over waar het geld van het leenstelsel blijft. Dat stelsel waar je mee te maken krijgt als je studeert... werd een paar jaar geleden ingevoerd en dat betekende nogal wat. Want vanaf dat moment kregen studenten geen studie meer, maar moesten ze het lenen. Het geld dat ermee werd bespaard zou naar beter onderwijs gaan. Maar dat gebeurt niet altijd, zeggen studentenbonden. We merken dat het geld nu soms wordt gebruikt om tekorten op te vangen die er zijn. Er is natuurlijk een grote belofte gemaakt eh, toen het leenstelsel werd afgeschaft. Dat het geld dat die studenten kwijt waren, dat dat geïnvesteerd zou worden in de onderwijskwaliteit. En nu zien we toch eigenlijk niet echt heel erg hard terug eh, in welke mate dat ook ten goede gaat komen aan die onderwijskwaliteit. Sommige opleidingen geven het geld uit aan online colleges en studieadviseurs. Maar er zijn ook scholen die het geld aan nieuwe stopcontacten of luxe broodjes besteden. Op de site van NOS op 3 kun je zien waar het geld van je studie bij jouw studie heen gaat. In de Tweede Kamer is het debat over het derde steunpakket aan de gang. Het gaat over bedrijven en ondernemers die veel last hebben van de coronacrisis. Dat legt verslaggever Xander van der Wulp uit. Nou ja, omdat de klap van de coronacrisis eh, natuurlijk nog steeds goed voelbaar is... Uh, wil het kabinet dat dat zoveel mogelijk wordt opgevangen. Daarvoor hebben ze een bedrag van opnieuw ongeveer 11 miljard euro vrijgemaakt. Dat nieuwe pakket zou volgende week in moeten gaan. En Gert-Jan uit Den Helder heeft er een bijzondere actie op zitten. Gisteren zwom hij naar de overkant van het IJsselmeer. En dat was voor hem echt een bucketlist dingetje. Ja, dat was een bucketlist dingetje, ja. Normaal gesproken zwemt hij altijd in zee bij zijn woonplaats Den Helder. Maar dit keer dook hij dus in het IJsselmeer is hij niet de enige in, maar iemand die eind september zijn zwempak nog even aantrekt, dat is wel uniek, zegt zijn begeleider. Nu zullen de mensen wakker worden van ik wil in oktober, dat heb je altijd. Maar zo laat als dit hebben we nog nooit iemand eigenlijk het IJsselmeer over gehad. Gert-Jan sprong gisteren in het water bij Medenblik voor de tocht van 21 kilometer. En 7 uur en drie kwartier later kwam hij het water uit. En dan zal je denken, die is helemaal uitgeput. Uh... Ja, een beetje koud voor me, maar uh, voor de rest wel goed. Ja. Dan nog het weer. Er is af en toe wat zon, maar vanmiddag vallen er wel wat buien, vooral in het westen. Het waait ook stevig en het is een graad of 17. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB.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 Mijn naam is Walter Sans, ik ben nog steeds bij je. En eh, straks om half twaalf belt Jaap Koper even in... en dan gaan we weer vertellen over wat er allemaal met Alternative FM vanavond gebeurt. We gaan het ook over morgenavond hebben. Het tweede uur van Welkom in Zandvoort. Helemaal gewijd aan Verlinen. En misschien dat ik inderdaad Gert-Jan nog even aan het woord laat... die inderdaad het hij IJsselmeer overzwommen. Dat hoorde je al in het nieuws. Maar goed, eerst even terug met de muziek naar 2020. Smokey Robinson, hij is 74 en maakt nog steeds muziek. Hier is hij. Make it better. How do you mend when your world's apart? Ooh, carry on, ooh, from the start. Somehow we in was hard, but ooh, here we are. And it's easier to walk away than to look for what would make you stay. Remember when we first met? We were having so much fun, so now how could we both forget? telling each other we're the one. We would make love at the drop of a hat. Remember that? Yeah. I remember you and me. Closest in it two can be. Now we're strangers in the night. Awkward and uptight. Oh, baby, do you wanna make it better? the new instructions on what makes us feel good now. I just wanna make you feel good now. Mm, feel good, don't it? Come on. Do you wanna yeah. make it better? Just wanna make it right? Come on. Do you wanna uh. stay together? I meant when I said it. And it's easier to. Robinson, Make It Better. En deed hij samen met Anderson Paak. En eh, ja, gloednieuw. Goed, ja, dan gaan we even terug naar afgelopen zaterdag. Ik luisterde s ochtends naar eh, ZFM natuurlijk, naar Toebak. En uh, Toebak die heeft een bijzondere muziekkeuze altijd. En het is wat alternatief en wat anders. En dingen die je nergens hoort, hoor je ook bij hem. Dat is wat dat betreft bijna net Jaap Koper. En hij had een, een plaat van Joy Oladokun. Ik heb even een beetje gegoogeld. Eh, ik kan er heel weinig over vinden. Ik weet alleen dat ze uit Arizona komt. En eh, ja, het is een mooi plaatje. Dus die ga ik zo even draaien. En erachteraan, en dan blijven we gewoon echt intern bij ZFM... draai een plaat die Jaap Funnekotter gedraaid heeft afgelopen maandag. En dat is Is Dit Nou Later van Stef Bos. En die twee hoor je nu bij ZFM. but the fight never goes away. And you don't know when the sun will shine again. All you gotta do is look my way. En de meesten zijn geworden wat ze toen niet wilden zijn. We zijn allemaal volwassen. Wie niet weg is, is gezien. En ik zou die hele chaos nu toch helder moeten zien. Maar ik zie geen hand voor ogen en het donker Stef Bos is dit nu later. Zoals je hem ook hoorde afgelopen maandag bij Jaap Funnekotter. En daarvoor hoorde je dus Joy Oladokun. En eh, If You Got A Problem. En dat hoorde ik dan afgelopen zaterdag bij Toepak in de ochtend. En eh, ja, kijk even online bij uh, Joy Oladokun. ze heeft nog maar heel weinig volgers op, op YouTube. En het filmpje is al maar 2000 keer bekeken. Maar het is zulke mooie muziek. Goed, vanochtend weer wakker met de rellen in Louisville... Een van de agenten eh, die betrokken was bij de dood van uh, Breonna Taylor is maar eh, aangeklaagd. De andere twee worden niet vervolgd. En het liep natuurlijk meteen weer uit de hand. 2015 maakte Prince al een protestlied. Baltimore, dat is deze. Guess you could say it was a good day. At least a little better than the day in Baltimore. Does anybody hear us pray? For Michael Brown or Freddie Gray. Peace is more than the absence developing situation in Los Angeles. See you walk away, see you walk away from me. Yeah. Baby, baby, baby, I'd rather be blind. I'd rather be blind. Etta James. Ik heb haar ooit live gezien in de jaren 90 en dat is... Ik ben blij dat ik geen telefoon bij me had, want ik zit gewoon in mijn hoofd. En het was zo'n mooi concert, dat vergeet je gewoon niet. En daarvoor hoorde je de protest zone Baltimore van Prince. Goed, bijna, bijna is het half twaalf. Ik ga eh, zo Jaap Koper even bellen over wat er vanavond in Alternative FM is. Maar tot die tijd eerst een plaat die hij ook vaak draait daar. Lilith Melo, Safe as a Secret. a secret you know we shouldn't Baby, don't ask questions. The less you know, the less it happened. I'm keeping you safe as a secret. On the tip of my tongue, swear I'll keep you. I'm keeping you a secret. It's the only way to keep you. I wanna get to know you better. I'm afraid to hear the answers And I'll be keeping you safe as a secret keep you sane Cause you're better that way, better that way Better that way Safe as a Secret. Nummer wat je ongetwijfeld ook bij Jaap Koper hoort in Alternative FM, of niet Jaap? Nee. Nee? Lilith Melo, nee. Vanavond niet? Nee, het is alweer een beetje achterhaald. Uh. <sighs> Wij zijn een beetje van de nieuwe muziek. Oké. En zo veel mogelijk eigen... Maar dit heb je wel, ik heb het namelijk bij jou gehoord, eh, Jaap. Hm. Ik heb het wel bij jou gehoord, Lilith. Ja, ja, ja. Eh, ik heb hem eh, ook wel eens in de ochtend... Uh, daar, past hij, ook in, in, in het ochtendprogramma. Dus, nou, vanavond weer Alternative FM ja. van 8 tot 10, een reguliere uitzending. Ik heb net even op je Facebook gekeken. Nou, als je dat allemaal gaat voorlezen, dan moeten we extra zendtijd volgens mij inruimen. Want wat heb je weer veel vanavond? Ehm, ja, er zitten, er zitten wel een aantal dingen die, die terugkeren hoor, daar niet van. Maar nou ja, wat, wat hebben we? Het is het is best, een, eh, het is best wel een, eh, een waslijstje. Maar het eh, zijn twee interviews die ik al van tevoren heb opgenomen. Oké. Omdat ik ook die woensdagmorgen heb. gisteren, daar zat je zelf bij toen je foto's van mij stond te nemen. <laughs> Dus, had ik een gesprek met Daphne Holland. Vind ik trouwens ook wel een grappig verhaal wat je me verteld hebt over Daphne Holland. Ja, fantastisch. Ja, want eh, zij, ehm, inderdaad, zij maakt deel uit van Zazie. En eh, daar zit ook een eh, dame in die heet, nou weet ik het niet zeker, Margriet of Madelief Planting. Margriet Planting, inderdaad. En dat is, Kijk. En dat is weer een nichtje van mijn... <laughs> Ja, ah, dus de muziekwereld is heel erg klein in dat, dat opzicht. Dus, maar zij maakt nu onderdeel uit, dan heb ik het weer over Daphne Holland, deel uit van Kafka. dat mhm. is een, nou, een Nederlandse tweetal, wat toch denk ik eh, wel wat, wat gaat doen. Eh, want ze hebben ook eh, nu bij 3FM wat voor elkaar weten te krijgen. en dat zal dan wel even in de nachtprogrammering plaatsvinden. Maar dat, dat is niet zo erg. Dan, dan ben je in ieder geval even op de landelijke zender te horen geweest. <laughs> maar goed, we hebben, ik heb gisteren een gesprek met haar gehad. En dat zenden we vanavond nog een keer uit. Ja, en dat heeft, allemaal, ja. dat heeft allemaal te maken met de biggest time bubble. Ja. Nou, dat, dat is de EP die ze uit hebben gebracht. Eh, datzelfde eh, ga, geldt ook voor Roaming Lands. Ik had vorige week met Romy Laarhoff een mhm. eh, telefonische interview, ook over hun werk. En eh, ze hebben vorige week een nieuwe single uitgebracht en die hoor je ook vanavond. Mhm. Vorige week konden we hem niet draaien omdat we toen 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf eh, hebben gehad. Ja. En dat, <clears throat> dat hebben we nu niet, dus dan hebben we wat meer ruimte om ook buiten de provincie te kijken. Dus, dus ja, dan, dat, dat is materiaal. En dan de Lost Noise, zal, zal je weinig zeggen, maar het is een, een band... Ehm, uit Heemskerk. Tenminste, dat was het laatste wat ik eh, <laughs> ooit heb eh, begrepen. Maar ze komen uit Noord-Holland, dat sowieso. En die hebben een A- en een B-kant uitgebracht. Eh, dus ik weet niet wat ik vanavond ga draaien. Wordt het de A of wordt het de B-kant? Dat moet ik nog even zien. Er is Grappig talig. Dat nog steeds over A en B-kanten gaat. Ja, ja, ja, ja. Er is zelfs iemand geweest bij mij in de studio die had het over een C-kant. Met een C, hè? dus niet <laughs> met, eh, met de, de Z, maar eh, dat was wel een gekscherende opmerking van eh, de zeekant is achter mij, maar goed. <laughs> maar die, die dat is dan even weer terug op de Lois Noise. We waren wel helemaal mijn verhalen <laughs> gegooid. maar er is Nederlandstalig werk, Stijn van den Berg heet die, die jongen. Eh, dan komt er een, eh, een, een, aantal muzikale veteranen. Die, eh, die mhm. hebben ook werk uitgebracht. Dat, die een Templo Dies. Ehm, volgende week komt, komt nieuw materiaal uit ehm, waarschijnlijk een album, uh, hebben, hebben ze het over. En ze hebben vooruit gestuurd The Sound of Waves. En dat is een, een video die daar ook bij zit. Dus eigenlijk is dat een beetje de single. En dan heb ik Isle. Dat is eh, een dame, eh, Lise Lo, mm -hmm. Eh, schuilt daarachter. En ook zij heeft materiaal. En ik heb het wel in het eh, rijtje recente materiaal, maar je hebt het nog niet eerder gehoord. Eh, bij ons dan niet op de zender. Misschien wel elders. Uh, dat is The Eyes of Ruby. daar speelt Linde Jansen in. En die, die heeft ook ehm, mee, meegedaan of doet nog steeds mee bij de Chasing Mavericks. En zijn band uit Utrecht. Dus dat denk ik dat die ook daar vandaan komen. Dus dat is sowieso wat je allemaal kunt horen. Wat leuk. En dat is allemaal van 8 tot 10 hier op ZFM vanavond ja. En, ja, en dan hebben we morgenavond, ja, Want we hebben mm. natuurlijk... Eh, heb ja, jij begint erover. Ja, ik begin erover. <laughs> Het jij eh, begint erover. Het is mijn, eh, het is mijn eigen twee uurtjes Welkom in Zandvoort van vijf tot zeven. Ja. En ja, in dat tweede uur heb jij geregeld, hebben een interview met Verline. Ja, met Sophie Platenkamp. Want dat is de dame die min of meer eigenlijk de speel is van uh, ze hebben maar slechts zes nummers uitgebracht. Ja. Eh, voor de mensen die op Spotify zitten, ja, mis dat is eh, niet, uh, niet het enige nummer eh, alleen. Nee, ze hebben op Bandcamp staat ook nog, staat ook nog het een en ander. dus dat kun je er eigenlijk nog gewoon afhalen. Ehm, maar het is een band die, dat, die ja, de tijd zelf indeelt en ja, de snelheid zelf bepaalt. Dat, is, mhm. dat vind ik eigenlijk best wel eh, een goed dingetje van, eh, van, van een band. Hè? Dat ze dus eh, gewoon zelf bepalen van wanneer zij eraan toe zijn om iets uit te brengen. En of ze dat ook überhaupt met optredens gaan doen. Nou ligt dat nu even wat, wat lastiger omdat we met een anderhalve meter maatregel hebben. En dat je ook niet meer met, met geloof ik 100 man mag zitten. Maar in risicogebieden maar meer, niet meer met 50. Dus dan schiet het ook niet echt op. Dus die, die, die zijn op, een, op hun manier zijn ze bezig. Maar Nederlandstalige electro. En het is niet eh, de, de, ja, de stampende beats eh, die we horen van alleen. Nee, ze kunnen ook nog eh, hele andere mooie songs maken. Ik heb inderdaad gisteravond op Bandcamp gekeken. En, er zijn heel veel mooie songs ook van Verline. Die gaan we allemaal draaien. En we gaan ze gewoon een paar keer draaien. We gaan het hele uur vullen met Verline morgenavond tussen 6 en 7. Ja. Hier op ZWM. Ja. Ja, ja, ja. Je bent er gewoon bij. Ja, ik, ik, eh, zit ernaast. <laughs> Gaan draaien en ik zie je morgenavond. Dankjewel Jaap. Joep. alles zwart, ik kan niet zo zijn zoals het hoort.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 Alles hapert, alles zwart. maakt nog veel meer muziek. Ze hebben er zes uitgebracht. Die ga je morgenavond allemaal horen. Misschien zelfs een paar keer. En dat in het programma Welkom is het antwoord tussen 6 en 7. Jaap schuift aan en we gaan ook met Verlinde praten. Dus dat wordt een hele leuke uitzending. We gaan lekker door met eh, Noah Lurin, Laurien. Speak Your Mind. Ook een nummer wat je bij Jaap hoorde. Ja, het niet meer, maar dit heb je wel bij hem ontdekt. Speak you feel insecure.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 See your face whenever I, I, look, I look at you believe all of the things she put, she put me through yeah. This is why I just can't get by just can't with you. Usher, You Remind Me. En daarvoor Noah Lauren met SYM, oftewel Say You. Say No More of zoiets. Nou, ja, beter precies. Je hebt nog iets van mij te goed. Gert-Jan Wit, die, je hoort het al in het journaal, die dacht gistermiddag, weet je wat? Of gisterochtend, ik ga even het IJsselmeer over zwemmen. En hij zwom dus inderdaad van medenblik naar Stavoren en deed daar 7 uur en 45 minuten over. NH eh, heeft met hem gesproken. Daar staat een stream van online hij haperde het een beetje. Ik hoop dat het goed gaat. ik probeer het wel even voor je uit te zenden. Dit is Gert-Jan, onze lange afstandszwemmer uit Den Helder. Ja, dat is een bucketlist dingetje, ja. Nou, laat dat meteen vast. Ehm, wat ga ik doen? Ik ga denk ik gewoon maar eh, muziekje draaien. Want het wordt hem, uh, waarom voor Ik ga uh, Nakamura draaien. En uh, Gert-Jan, eh, kijk zelf maar even op de site van NH. Dit is Aya Nakamura, haar nieuwe plaats. Jolie nana, recherche joli Joe. Comment on fait, je suis pas très mytho. Manger le truc, je sens les pipeaux. Ah, tu ne vas pas me manquer, toi qui croyais me connaître, t'es rempli de charabia, tu ne sauras plus rien du moi. Je ne peux pas supporter, t'as osé me comparer, t'inquiète pas, je vais tout niquer, c'est la putain de la qui va se négliger. Je vais pas me people. Oh yeah, Ils m'ont rendu bête, bête, bête, J'suis tombé la première, merde, merde. Ils m'ont rendu bête, bête, bête, bête. Tombé la première, merde, merde. Si t'as les critères, ça me va. J'suis pas dans les délires de vice. Tu penses assurer, c'est bon. bon. Tu peux déposer ton CV par mail. Mais qui va mais j'avoue que c'est mort. Toi, tu fous la merde, tu veux que j'avoue mes torts, Mais à qui tu vas la faire Moi, j'ai le mental, ouais, à qui tu vas la faire eh, Retour à la réalité. Moi, je retourne à la réalité. Ouais, j'ai le mental, à qui tu vas la faire À qui tu vas la faire Jolie nana. je pas très le truc, je sens les En met Aya Nakamura we aan het eind van dit programma nog eh, ruim vier minuten.